Die heeft volgens Swedish Automobile alle voorstellen om Saab te redden van de hand gewezen. En dat heeft ertoe geleid dat het Chinese concern dat geld wilde steken in Saab is afgehaakt. PostNL gaat met de pensioenfondsen praten over verzorging van de pensioenregelingen. Volgens het bedrijf dreigen kosten de komende jaren met honderden miljoenen euro's toe te nemen door de gedaalde dekkingspercentages. PostNL vindt het op dit moment niet verantwoord om de honderden miljoenen extra te betalen. In tegenstelling tot veel andere bedrijven betalen de meeste werknemers van PostNL geen eigen pensioenbijdrage. De directeur van het Groningen Museum, Kees van Twist, stapt op. Hij kondigt zijn vertrek aan in het Dagblad van het Noorden. Het museum kampt met grote financiële tekorten. Van Twist voelt zich verantwoordelijk voor alles wat er is misgegaan bij het museum, maar noemt dit in het interview ook pech dat het zo is gelopen. Zijn positie stond door de financiële problemen al langer onder druk. Van Twist was sinds 1999 directeur van het Groningen Museum. Door de gladheid zijn er in het midden en westen van het land problemen op de weg. In Almere rijden geen stadsbussen vanwege de gladde busbanen. Volgens busmaatschappij Connection is er gestopt met rijden na een aantal kleine aanrijdingen. Ook in Utrecht, Zeeland en Noord-Holland hebben bussen problemen. In Zeeland zijn ook veel fietsongelukken gebeurd. Volgens de politie werden mensen vanmorgen verrast door de gladheid. Het weer vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en tegen de avond gaat het regenen. In het binnenland gaat de neerslag over in sneeuw. Het wordt tussen 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 voor Amsterdam voor de afrit Bunschoten 6 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen eh, Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. Bij Leidschendam zijn twee rijstroken dicht op de parallelbaan vanwege een ongeluk. Op de A20 van Gouda naar de Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein 6 kilometer.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 Grantwoord op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. Eh, uitgeschreven had wat de plaat van 2011 moest worden. Nou, op nummer 1 stond deze van Coty en Kimbra. You're somebody that I used to know. Even na 4 uur, welkom bij Derella laatste op de Zandvoortse radio van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we allemaal doen in dit uur, eh, Albert-Jan? Uiteraard eh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal de luisteraars niet verbazen dat het over een ijsbaan en schaatsen gaat. koud hè? <laughs> Eh om half vijf. Ja, het nieuwe item vorige week mee begonnen. De dier van de week. Eh, verder, hopelijk komen we er nog aan toe wat eh, sportnieuws. Kijken we nog even naar de loting van de Champions League in de Europe, Europe League. Er is nog Formule 1 nieuws. Eh, we gaan natuurlijk schakelen met de jongens op de ijsbaan. En ik ben benieuwd wat, er, wat, voor, wat voor programma-onderdelen er in Entertainment for You zitten voor, na de klok van vijf uur. En natuurlijk veel muziek. Dus genoeg reden om lekker nog even te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En je hebt natuurlijk de sprookjeswandeling. De sprookjeswandeling gaan we proberen jurylid eh, eventjes eh, op te bellen ja, daarover. Ja, gaan we proberen. We gaan kijken of we Patsy aan de telefoon kunnen krijgen. Oké, dat is in dit uur van Zandvoort op zaterdag. En let it snow, let it snow, let it snow. Nou, het weerbericht hebben we al gehoord om half drie. Voorlopig nog geen sneeuw, hè? Nee. Nee, nog niet. Dat zit er niet in. Maar Chloe Estefan heeft er wel een hele leuke parodie op gemaakt op die plaats. En die ga je nu horen. so delightful Since we've no place to go Ja, elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan gebeurt het bij CFM, dan hoor je de Euro Breakdown. En daarin presenteert uh, Jos Verdam de 40 beste platen van Europa. Hij zet ze elke week keurig netjes voor op een rij. En eh, ja, wat het leuke is, die plaat van Nickelback, die is zojuist hoorde, dat is dan nog altijd de favoriete plaat van eh, meneer Vos. Ja, als jij begint met de Euro Breakdown, dan kan ik het ook hoor. Ja, ja, ja, nee, een hele goede plaat van Nickelback en When We Stand Together. Vandaag de sprookjeswandeling in Zandvoort. En we hebben een jurylid aan de telefoon het eh, goed is. Ik ben benieuwd hoe de sfeer is. Betty, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Betty. Hallo Betty. Hallo Betty. Hallo heren. Vertel. Goedemiddag. Hoe is de sfeer? Hoe is het de... zeg je? Vertel even, hoe is de sfeer? Oh, leuk. Ja, er moeten alleen nog veel meer kinderen komen. Oh. Ja, echt. Het is zo ontzettend leuk. En iedereen is zo mooi verkleed. En eh, het is mooi weer. Het is lekker droog. En eh, ja, het is gewoon helemaal gezellig. Oké, oh, tot hoe laat gaat het nog door vandaag, eh, Betty? het gaat door tot een uur of half zeven, denk ik, al een kwart voor zeven. Wij zijn dan de jury. Wij gaan kijken naar de kindjes die het mooiste gekleed zijn. En om kwart voor zeven is de uitreiking in de kerk, de oh. prijsuitreiking. Oké, oh, dus alle kinderen moeten gewoon snel naar het centrum van Zandvoort komen. Ja, bij de ijsbaan of zo, gewoon. Moet je bij de ijsbaan aanmelden? Of? Eh, ja, bij, bij de ijsbaan loopt een eh, mevrouw en dan kan je een boekje kopen. En dan kan je alle sprookjesfiguren op gaan zoeken. En we hebben echt, en we hebben de kerstman en we hebben de boze heks. En we hebben er zoveel. Zo leuk. En zien ze er allemaal leuk uit, Betty? Ja, het ziet er helemaal leuk uit. Nou heren, jullie zijn al vijf uur klaar, dus eh, kom lekker kijken hè. Oké, dat gaan we zeker doen. Oké. <laughs> Goed. Goed. Waar ga jij op letten eh, als jij als jurylid? Wat zijn, de, wat zijn de punten waar je op gaat letten? Eh, gewoon op letten als een kindje er gewoon ontzettend leuk uitziet. Dat, dat, dat zie je gewoon. Ze hebben er zorg aan besteed en eh, ja, en het is gewoon helemaal leuk. Dus eh, daar ga ik op letten, ja. Oké. Okay. Samen met eh, Belinda en met Klaas, dus... Oeh, strenge jury, strenge jury. Belinda Geurongson, dus ja, helemaal gezellig. Oké, dus kinderen, spoedje naar het centrum van Zandvoort voor de sprookjeswandeling. Oh, dat is te leuk. Goed. Betty, hartstikke bedankt voor, voor dit update en eh, we zien elkaar spoedig weer, hè? Dat komt helemaal goed. Ook heel, veel. fijne uitzending, hè? Ja, dankjewel. En heel veel plezier daar nog, hè? Ja hoor, dag mannen. Oké, dat was Betty, eh, inderdaad, de jurylid van de, de Sprookjeswandeling. En gewoon nu snel naar het centrum van Zalvoort gaan en eh, verkleed uiteraard. En de leukste verkleden, die, ja, die krijgen een leuke prijs. Dus zo dadelijk gaan we trouwens naar de ijsbaan, want even kijken hoe het daar staat. De heren van Entertainment for You, Roy van Buringen en Rudy Nicolaas zijn daar aanwezig. Uiteraard met de technische ondersteuning van onder meer Roy Haldeman en Pascal van der Beek. Hier is Michael Brown en So Many Men. morning, I my eyes and still aan het eind van het jaar op de Zalvoortse Radio. Jorden Mariah Carey en All I Want For Christmas Is You. En eh, even tijd voor het dier van de week. Zo dadelijk gaan we over naar de ijsbaan. Maar die jongens ga ik zo meteen nog even telefonisch eh, bellen. Ja, want het doet niet goed daar, hè? Nee, dat gaat niet helemaal goed. goed. <laughs> goed, dus eh, iets eerder dan gepland. Het dier van de week. Ja, een nieuwe item in ons programma. en deze week hebben we het over Denver. Denver is een mooie, grote en sportieve herder van drie jaar jong. Hij heeft een ontzettend lief karakter en is gek op stokken gooien. Nou, ik denk dat het stokken halen is, niet gooien. Ik bedoel, zie die herder al stokken gooien. Mooie herder trouwens. Ja, ja, is een mooie herder. Zo. Denver is vreselijk sterk en trekt nogal aan de riem. Zodra je echter een eind met hem gaat wandelen, dan wordt dit al snel minder. Het is dan ook aan te raden om met hem een gehoorzaamheidscursus te volgen. Hij is erg slim en zal hier zeker veel van leren. Met andere woorden is hij redelijk sociaal, maar katten kan hij absoluut niet verdragen. Denver is op zoek naar een sportieve en zeer consequente die veel met hem gaat wandelen en hem de aandacht geeft die hij verdient. Herkent u zichzelf in dit profiel? Kom dan eens snel langs om kennis te maken met deze stoere hond. Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar onder 571-3888. 571-3888. Of op internet www.dierenthuiskennemerland.nl Nou, Denver gun je toch een eh, gezellige kerst. Zo, dat bedoel ik ook. Ga dus- gewoon kijken naar Denver of de andere dieren in het Kennemer Dierenthuis hier in Zalvoorts. Christmas John Lennon tezamen met Yoko Ono en Merry Christmas. We gaan eens even kijken, Albert-Jan, of we contact eh, kunnen krijgen met, eh, met eh, de ijsbaan. <laughs> Ik hoor zo, zo te horen wel. Jazeker, ijsbaan. Hallo. Is daar iemand? Roy van Buringen, goedemiddag. De heren van Entertainment van jullie gaan helemaal los, hoor. Hoor je dat? Is dat een sprookjeswandeling? There's no limits. Nou. Ja, ook een lekker plaatje, toch? Oké, <laughs> maar de jongens zijn druk in de weer. Dus ja, die, zijn, de, eh, die zijn druk in de weer. Die eh, zijn de uitzending aan het voorbereiden. Die hebben geen tijd voor ons. Die hebben zeker geen tijd voor ons. vanaf 5 uur, 2 uur. Hallo, hallo. Wie hebben we? Ja, goedemiddag Roy. Ja, live op CFM voor dames en heren. Ja, we hebben het meteen ook over de speakers hier eh, op de ijsbaan, namelijk Rob en Albert-Jan. Helaas kunnen ze jou, en jullie niet horen. Oké, maar jij bent wel duidelijk te horen dus. Ja, gelukkig <laughs> Helemaal goed. Wel. Helemaal goed. Ja. Wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren om vijf? uur? want jullie gaan live op de IJsbaan uitzenden. Ja, vanaf, eh, ja, vanaf uh, eh, 5 uur zal Entertainment View live vanaf de IJsbaan uitzenden. Uh, ja, in de koelke kraam, heel erg warm. We kunnen wel het glazen huisje doen, Rob en Albert-Jan. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, hè? Alleen nog een brievenbusje waar ze geld in kunnen stoppen. <laughs> Oké. Okay. kunnen we heel veel geld binnenhalen. Ja, helemaal goed. Maar er is in ieder geval heel veel te doen natuurlijk in het dorp. En ehm, ja, in ieder geval eh, om, eh, in, om eh, vijf uur natuurlijk de sprookjestocht. verder hebben wij de protestantse kerk hebben wij eh, in ieder geval een, eh, ja, van allerlei dingetjes doen. Zijn jullie er nog trouwens? Ja, zeker. even, even Roy, die eh, sprookjeswandeling die gaat zo beginnen. En houden jullie dan ook een beetje rekening mee met de muziekkeuze daarvan? Wij gaan keihard. de muziekkeuze van vandaag zou heel veel sprookjesmuziek zijn. Leuk. Maar ook kerst, maar ook heel erg hardcore, jongens. Nou, ja. <laughs> grapje, grapje. <laughs> dank je, Roy. Dank hardcore. <laughs> je. Helemaal goed. Hey, hey, hoe is het daar op de ijsbaan? Zijn er een hoop leuke mensen daar? Het is hartstikke leuk op de ijsbaan. Eh, ja, heel veel kindjes natuurlijk die lekker aan het schaatsen zijn, een oliebolletje aan het eten zijn. En ze doen natuurlijk... Eh, wat gebeurt hier allemaal? Ja, ik hoor ook eh, rare geluiden. ontslaan, ontslaan. Nee, nee, nee, nee. Ik koester hem. Maar in ieder geval... <laughs> in ieder geval, er is hoop te doen. Het is een beetje rommelig, omdat je druk natuurlijk zijn met de repetitie voor Entertainment for You. Ja, even, nog even een, een verzoekje van deze kant. Rob vraagt of er straks het gedicht van de week, een heel mooi gedicht over de ijsbaan, of dat ook live uitgezonden kan worden. We gaan zo meteen het gedicht van de week uitzenden van uh, Rob en Albert Jan. Kijk, helemaal leuk. Hartstikke leuk. Dat hey. goed, maar nog heel even terug naar de ijsbaan. De sprookjeswandelingen eh, volop eh, in, de, in de gang. En eh, wij eh, gaan eh, in ieder geval heel veel ehm, leuke dingen doen. We hebben zometeen kaartjes voor Kerstland die we live weggeven op de ijsbaan. Dus ja, het is acht kaartjes die gaan we zo weggeven. Gewoon los, lekker weggeven tijdens de weggeefshow. En tijdens Entertainment for You live op CFM Zand. Hey, is die muziek die ik op de achtergrond hoor, de muziek die jullie vanmiddag gaan draaien? Nee, ik denk dat ik een jongen een draai onder zijn oren ga geven. <laughs> Gezellig hoor. Ach, Oké. Hey, hartstikke bedankt voor, uh, voor ik heb heel veel plezier met jullie uitzending. En, uh, en we zien elkaar uh, spoedig, joh. Helemaal ja, goed. Is goed. Doei, doei. Tot Doei, doei. Tot straks. Dat was Roy van Buren hier vanaf de ijsbaan. Dat klinkt het daar gezellig. Even rust, jongens. Ah, een moment van rust.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 I really can't stay. Get over that old. as a friend. Sure, James. As a friend, you, you must stay and, and, and warm up by this fire a little bit. Let me get you some, let me get you a hot toddy or something. Well, I really can't. I mean, my mother will worry about me. People are so suspicious. It's just an innocent suggestion you stay warm and keep yourself healthy, that's all. It's nippy out there. It's cool. Well, you know, that drink does look kind it is a perfectly nice drink. Classic zo op de zaterdagmiddag bij CFM. En het leuke is, we komen natuurlijk niet, absoluut niet door al de actualiteiten eh, aan ons al, hele programma toe en alle berichten. Maar het voordeel is, we hebben morgen ook vanaf twee uur weer live. Dus dat bedoel ik, kunnen we gewoon weer door. Morgen de berichten waar we nu niet aan toe komen, die hoort u morgen vanaf twee uur bij ZIK. En ZIK staat voor? Zondag in Kennemerland. En eh, ja, zo dadelijk hebben we het gedicht van de week. Ja. Nou, maar... Nou, eigenlijk doe ik die morgen gewoon ook weer, hè? Nou, oké. Nee, prima. Toch? Helemaal goed. Maar het staat, zij doen iets anders, hè, dan dan om kwart voor vijf. Maar goed, nee, wij moeten ons eigen toets aangeven. Maar ik kreeg nog even een nagekomen bericht. En dat, betreft de vrienden van Café Oomstee. Want vanaf aanstaande dinsdag ligt de nieuwe Oomstee-courant weer klaar in Café Oomstee. In dit nummer onder andere artikelen over onze buitenlandcorrespondent Bertus ten Pierik. Excursieverslag van Carla. En heel veel foto's. En natuurlijk uitgebreid aandacht voor het Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Met ook heel veel foto's. Wilt u meer foto's zien? Ga dan naar www.oomstee.nl www.oomstee.nl of voeg Vrienden van Oomstee toe aan je Facebook. Vanaf dinsdag dus weer gratis af te halen de Oomstee Courant in Café de Oomstee aan de Zeestraat. En ik ben benieuwd wat er nou weer in gaat staan. Nou, we gaan het meemaken hè, waarschijnlijk. Zodanig eh, zo dadelijk het gedicht van de week met Albert-Jan, ook live te horen bij de ijsbaan. Dus ja, ik weet het niet. Een beetje zenuwachtig. <laughs> Behoorlijk. Ik hoor het. Oh. beste meneer Alexander O'Neill, die zingt dan niet over de kerst, maar toch is het wel een beetje een kerstplaatje. Ook weer zo'n lekkere disco-classic, Jorde Criticize. Dat allemaal bij CFM. En het is kwart voor vijf geweest en dat betekent tijd voor het gedicht van de week. Het gedicht van de week gaat uiteraard over de ijsbaan. de winterkou, ochtendmist en bevroren dal. De natuur onder een bevroren deken, ziet er prachtig uit en wordt graag bekeken. In de tuinen staan vogelhuisjes goed gevuld, vetbollen of pindaketting gemaakt met veel geduld. Het winterzonnetje schijnend op de bevroren plassen geeft ons een prachtig stilleven. Dat zal ons altijd verrassen. De schaatsen kunnen weer uit het vet. En beginnen kan dan de ijspret. Koud en moe gespeeld gaan we dan naar huis. Naar ons heerlijk verwarmde huis. De kerst is aangebroken, het is weer in het land. Van buiten roepen de kinderen, wat is er aan de hand? Er komen witte vlokken uit de lucht. Ze pakken hun sleeën en met geen enkele zucht kerstdiners kunnen al beginnen. De kinderen hebben vrij, de ijsbaan is al open. Wat een heerlijk jaargetij. gedicht van de week bij CFM stond speciaal in het teken van de ijsbaan op het Raadhuisplein.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 Hey, hey you, you, get down from this house. Hey, hey you, you, get off of my house. Don't hang around, or I'll knock you down from this house. Those jingle bells were ringing. I said, hey, take your deer and get flying says, ho, ho, ho, how are ya? Merry Christmas to you tonight. I said, it's 3 a.m. I don't need toys. I got a machine gun under my bed. So keep off of my roof, or I'll have to blast your candy ass out of that sled. I say, hey, you, get off of my house. Hey, you, stay off of my house. Hey, you, get off, you big louse. Don't hang around, or I'll shoot you down from this house. Up on the rooftop, reindeer paws. Out jumps a swinging set. Hey, don't worry, kid. I only nicked him. He'll limp a little, but he'll be all right. Hey, Steve Eady, go see what's in the bag. Don't hang around. Wat een leuke muziek zo uh, aan het eind van het jaar bij CFM Zalvoort. Je hoorde Michael Bublé. Ja, en ik eh, had nog even een klein eh, kerstberichtje. Het zal u niet verbazen dat het een kerstberichtje is. Eh, de kerstsfeer is ook bij het inlooppunt. want zoals al eerder vermeld is op elke woensdag van 10 tot 12 uur een koffieinloop in de Sint-Agata-kerk. Georganiseerd door steunpunt Ook Zandvoort. Tegen een kleine vergoeding voor een heerlijk kopje koffie zijn alle 55-plussers welkom in de kerk aan de Grote Krocht. Op woensdag 21 december wordt het kerstverhaal verteld. Dus bent u nou 55 plus en u wilt een beetje gezellig een kerstfeer zijn en een kerstverhaal willen horen, dan bent u van harte welkom in de Agatha-kerk vanaf 10 uur. Woensdag vanaf 10 uur. Ja, ja is aankomende woensdag. Dat is aankomende woensdag. Nou, het zit er alweer Hartstikke op. De jongens van Entertainment View staan. zo jammer hè, dat het er alweer op Ja, maar morgen mogen we weer bij zondag in Kennemerland. Gelukkig, gelukkig. Dan zitten we er ook weer tussen 2 en 5. Tot dan in ieder geval bedankt voor het luisteren. En zo duidelijk de heren van Entertainment for You, joh, dat is juist al in het programma. Gaat een hele gezellige show worden, live vanaf de ijsbaan. Dus wil je radio komen kijken, je bent van harte welkom. En ze geven prijzen weg, of kaartjes weg. Ja, ze geven prijzen weg, dus... Dus be there de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Vanaf 5 uur entertainment for you. The place to be. The place to be. <laughs> to see or not to see. The place to be. En, Rob, het was weer een feestje vandaag. Jazeker. En eh, morgen doen we het gewoon weer. En volgende week op zaterdag, dan zijn we er ook gewoon weer. Dan zijn we er ook gewoon weer. Ook dan weer tussen 2 en 5. Met uiteraard heel veel lokaal nieuws en heel veel gezelligheid op de radio. Tot dan, hele fijne zaterdagavond en graag tot een andere keer. Tot Dag.